7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse premier May is bereid af te treden als het lagerhuis haar brexit-deal steunt. Dat heeft ze volgens verschillende bronnen gezegd op een bijeenkomst met fractieleden van haar conservatieve partij. Er werd al rekening mee gehouden dat May zou aanbieden om plaats te maken voor een ander. Het wordt gezien als haar laatste troefkaart om de brexit-deal met de EU door het Britse parlement te loodsen. Een groep migranten heeft op de Middellandse Zee een vrachtschip gekaapt... zeggen de Italiaanse vicepremier Salvini en de autoriteiten op Malta. Salvini twitterde over het eerste geval van piraterij op volle zee door migranten. Ongeveer 120 migranten waren bij Libië opgepikt door een Turks tankschip. De kapitein wilde de groep terugbrengen naar Libië... maar onderweg veranderde het schip ineens scherp van koers. Het zou nu op weg zijn naar Malta. Het eiland zegt de migranten te zullen toelaten. Forum voor Democratie vindt dat de Eerste Kamer de klimaatwet voorlopig niet moet behandelen. Het onderwerp staat op de agenda voor 14 mei, nog voordat de nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen, waarin Forum voor Democratie de grootste partij zal zijn. Forum is fel tegenstander van de klimaatwet en wil erover kunnen meepraten. Overigens staat vrijwel vast dat ook in de nieuwe Eerste Kamer een grote meerderheid voor de klimaatwet zal zijn. Bayern München is er alsnog in geslaagd Lucas Hernandez los te weken bij Atletico Madrid. De Duitse club betaalt 80 miljoen euro voor de Franse verdediger. Dat is voor Bayern München bijna een verdubbeling van het oude record. In 2017 betaalde Bayern 41,5 miljoen voor Quentin Tolisso. Hernandez is dankzij de transfer nu bijna de duurste verdediger ter wereld. De duurste is nog steeds Virgil van Dijk... die ruim een jaar geleden voor 84,5 miljoen euro van Southampton naar Liverpool ging. Het weer. In het noordoosten kan wat lichte regen vallen. Verder is het vanavond en vannacht overwegend droog.